dagen en een voorspoedige start. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat PVV-leider Geert Wilders vervolgen wegens discriminatie. Hij wordt vervolgd voor het beledigen van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart vroeg Wilders aan zijn toehoorders of ze meer of minder Marokkanen wilden. Daarop scandeerde het publiek minder minder. Er zijn ruim 6400 aangiften binnengekomen. Geert Wilders kan in theorie maximaal één jaar gevangenisstraf krijgen. De verhuursite voor vakantiewoningen Airbnb gaat in Amsterdam toeristenbelasting in. Als het goed werkt levert dat Amsterdam meer dan een miljoen euro extra op, zegt de gemeente. Ongeveer 8000 woningen in Amsterdam zijn nu via Airbnb te huur. Bewoners verhuren hun huis zelf als ze op vakantie gaan. Ze moeten zelf 5% toeristenbelasting aan de gemeente afdragen. Maar dat gebeurt vaak niet en dat gaat Airbnb dus voortaan doen. In Den Haag gaat het beraad over de weggestemde zorgwet van minister Schippers vandaag verder. Premier Rutte en vicepremier Asscher zeiden aan het begin van de nacht dat ze kansen zagen voor een oplossing. En ook PvdA-leider Samsom zei dat hij mogelijkheden ziet. Over de inhoud van een eventuele oplossing wil niemand iets kwijt. Maar minister Schippers heeft al gezegd dat ze de wet niet wil veranderen. De leiders van de Europese Unie gaan de strafmaatregelen tegen Rusland bespreken. En dat gebeurt op de tweedaagse top in Brussel, die vanmiddag begint. Naast de sancties tegen Rusland worden Oekraïne en de relatie met Moskou besproken. De eerste strafmaatregelen lopen af in maart. Een beslissing over nieuwe sancties wordt op deze Europese top niet verwacht. Het weer bewolkt, af en toe motregen. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen is er eerst regen, later zon en het is opnieuw zacht. Dit... ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk door de nasleep van een flink aantal ongelukken. Op de A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen en Oogmade nog 6 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Amstel... 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht... Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Echtelt. 7 kilometer door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienenoordbrug 6 kilometer. De A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. Daar was lange tijd een rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie, maar daar zijn ze inmiddels klaar. En op de A44 Den Haag-Amsterdam, daar zorgt een auto met pech voor veel vertraging tussen Voorhout en Kaagdorp, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 La Nou, het is weer gezellig. Het, eh, ja, het, is, eh, het is vandaag 18 eh, december. Het is donderdag. En dus hebben wij vandaag natuurlijk weer onze vaste onderwerpen. Zometeen meteen natuurlijk het regionieuws. Een schatje komt net binnenlopen. En daarnaast natuurlijk ook de vrijwilliger van de week. Hè, vandaag, wordt uh, nog eens altijd op donderdag. Denk je begint een heel klein beetje door te komen. Dus het wordt ook wel Het schijnt vandaag nogal heel warm te worden. Althans voor de tijd van het jaar. Ik heb al temperaturen van 13, 14 graden gehoord. Maar nou, of dat waar is. Maar in ieder geval, ja, het is de day after. De day after onze fantastische, heerlijke uh, vinyljaren top 50, 40 van gisteren. Met natuurlijk, eh, zeker wat mij persoonlijk betreft, een fantastische nummer 1. Maar het, het waren gewoon allemaal wereldplaten. Gewoon. Dat is een heerlijke lijst. Ik kwam er net achter dat ik nog vergeten ben om hem op internet te zetten. ja, zal ik straks vanmiddag als thuis ben eens even doen. Dan zal ik de lijst eens eventjes publiceren. Ja. Natuurlijk u het nog eens even rustig na kunt lezen. Voor het geval u gestemd heeft is dat wel interessant te of u misschien de uitzending gemist heeft. Maar ja, dan kunt u hem altijd weer terug luisteren hè, binnenkort. Jawel, dat kan bij CFM. Hè. Bij CFM hebben we ook uitzending gemist. Dus dan kan je... Ik weet niet precies op welke termijn. Maar met een weekje of zo kunt u het eh, het hele programma terug horen hoor. Dat is een, eh, dat is een mooi systeem. Ja, dan kun je heel ver terug. Heel ver terug, ja. Dat ik van de week eens even gewoon een beetje dat, dat uit te proberen. En, eh, dus denk eens eventjes de laatste uitzending vanaf het Gasthuisplein te beluisteren. Nou, dat was ook wel leuk natuurlijk. Ja. Toen we eh, gingen verhuizen, weet je wel, naar de Tolweg. Ja. Dat weer eens terug te horen was ook wel eens leuk om dat even te doen. En helemaal terug horen, hè. Die toet, dan toets je gewoon die datum in. Bijvoorbeeld. 29 mei was dat. 2013. Ja, dan kun je zo die uitzending terug horen. Dat is leuk hoor. Ja, dat is echt leuk. Het afscheid staat er wel op, maar eh, begin niet, helaas. Maar ja, dat komt er waarschijnlijk allemaal niet. In ieder geval, dit is CFM Lunch. We gaan gewoon lekkere muziek draaien vandaag. Ah, saved by the Bell. Ja, verder. Eh, er is internet, zie ik hier staan. Nou, dat wist ik al hoor. Dat is er al... Eh, hoe lang zal er al internet zijn? Eh, vanaf 19... Eh, hè? toch of zo? 91? Wat zeg je allemaal, dollebolly? Ik zeg even niet op de tolweg Tina. Nee. Op is dus overal internet, maar hier hadden we niks. Nee, het is er weer hoor? Ja... Hij met een technische dienstjongen die, die loste dat gewoon in no time op. maar eh, welkom Dolly, leuk dat je er bent. Heb je nog naar de top 40 geluisterd gisteren? Jazeker. Ja? Ja, ja, ja. ja. Eh. Ik was blij dat Barry White ook bij de top 3 zat. Ja, goed hè? Ja, dat had ik op gestemd. Jij hebt gestemd, ja. Nou, nou hij stond in de top 3, dus uh, mooi. Uh, je goed gestemd. Heb je heel goed gestemd. Goed, ik moest alleen ontzettend lachen toen toen bleek dat de Beatles op nummer 1 stonden. Ik heb er thuis een van 14 jaar, zoals je weet. Ja. Nou, die heeft me daar staan joelen. Yes, yes, yes, de Beatles 1. <laughs> Ja. Dit is Mark Knopfler. En dat wordt Why Are Men. We had no way staying afloat. We had to leave on a ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. Got wood tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. smoke's here too. meantime, try keep our spirit levels high. my pretty Fraulein. Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high. Sometimes I miss my river time, but you're my pretty phone line. Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high. Mark Knopfler. Wire Man. Wire Man. Ja, Schotse, Denk ik. Ja. Toch een Schot, die Knopfler? Volgens mij wel. Hè? Zei je wat? Ik, ik zei niks. Oh. Ik ben aan het lezen. Zit oh. ik hardop te lezen soms? Nee. Ja, weet ik veel. Misschien wel columns. Ja, zou kunnen. Ja. Mark Knopfler dus. We kennen hem van Dire Straits natuurlijk. En uh, hij heeft ook werk uitgebracht waarom dit er een was. Mark Knopfler en Why I Man. Woehoe! Het is tijd voor een 3 in eentje. Ja, ik was eerst van plan. Uh, ik denk, nou, ik kan, vandaag geen 3 in eentje draaien. Maar ik heb een hele leuke samengesteld. Eh, namelijk drie platen die dezelfde titel hebben. Maar compleet verschillend zijn. Ja, die dus compleet verschillend zijn. Dat wou ik zeggen. Um, ja, het zijn hele leuke platen. Alle platen heten Another Day. En dan krijgt u dus drie hele aparte, verschillende platen. Allemaal met dezelfde titel. Nou, is dat niet leuk? Is dat niet geweldig? Drie in één. thinking about tomorrow.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 Buckshot Lefang, Paul McCartney en Jamie Lydell. Dat was makkelijk. Dat is makkelijk. Dan hoef ik de titel niet te onthouden. Hier is Treintje Oosterhuis met ons Songfestivallied voor het volgend jaar. En uh, dat is een prachtig. Ik vind hem heel erg goed. Echt waar. Ik vind hem heel erg goed. Nou, Treintje, kom op. Gaan we nog wat doen? Of, uh... Oh, wou ik zeggen. Een foto op, eh, op Facebook. Een treintje met een baard en een snor. En eh, zo van, uh, zo moet je het doen, want dan win je zeker. <laughs> maar het is wel een lekker nummer. Het blijft wel hangen ook. Hè. Er zijn, heel veel, zijn wel mensen die vinden dat er te veel waaijaaij in komt. Ik, vind, dat, ik snap dat wel, want dan, dan begrijpen ze het in Oost-Europa ook. Zandvoort en de regio. Als je een moeilijke tekst gaat doen, dan eh, snappen ze het niet meer natuurlijk in Oost-Europa. Dus eh, nu wel, ai, ja ja, dat kennen ze wel. Ja, dus uh, eh, garandeerd hoor. Goed, um, ehm, eens oh ja, um, ja, het regennieuws moeten we doen. Ja, regennieuws met Dolly Tempierik. Ja, die is er weer vandaag. Ja, Dolly, hoppa. <laughs> ja, ze is er weer. Ja. En ik ben er weer klaar voor. Beetje anders dan anders, want ik heb geen velletje. Ik moet het nu van het eh, scherm aflezen. Kijken of dat gaat lukken. Dat gaat jou lukken. Ja, hè? ik kan dat wel, hè? Ja, kan dat wel. hè? Nou, al, die nieuwslezers, al die nieuwslezers bij de NOS zitten allemaal op een autocue. Dus het is eh, niet zo moeilijk. Oké, oh nou, dan kan ik misschien gaan solliciteren ja, deze. allemaal autocue. Ik ga nu, ik ga nu al oh, oefenen. Oké. Dames en heren. Ja. Hier volgt het regionaal regionale nieuws van donderdag 18 december 2014. Op dinsdagavond hield de politie een snelheidscontrole op de Amsterdamse weg in Velse zuid Tussen half acht en tien uur passeerden 352 voertuigen de controleplaats... waar een maximumsnelheid geldt van 80 km per uur. In totaal reden 50 bestuurders te snel. Het overtredingspercentage kwam daarmee op 14 procent. Het hoogstgemeten snelheid was 107 km per uur. De overtredingen werden fotografisch vastgelegd... en de betrokken bestuurders krijgen een bekeuring thuisgestuurd. Op dinsdag werd er ingebroken in een woning aan de Professor Pelstraat in Haarlem. De daders zijn de woning binnengekomen door aan de achterzijde van de woning eerst een schuttingdeur te forceren. Vervolgens werd een dubbele deur aan de achterzijde van het pand ingeslagen of ingeschopt. De inbrekers doorzochten de hele woning waarbij alles overhoop werd gehaald en kasten werden leeggetrokken. Onduidelijk is nog of er iets is weggenomen. De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen 2 uur en half 11 s avonds tijdens de afwezigheid van de bewoners. De politie van de eenheid Noord-Holland werkt aan een verdere optimalisatie van de dienstverlening. Passend bij de wijze waarop de burger met de politie in contact wil komen persoonlijk, telefonisch of via internet. De politie is steeds vaker aan het werk in de wijk... dankzij het gebruik van digitale middelen en moderne technologie. Deze nieuwe manier van werken is efficiënt en dicht bij de burgers. Hierbij past ook een nieuwe kijk op huisvesting. Traditionele politiebureaus waar ze echt nodig zijn... en daarbij <clears throat> een reeks laagdrempelige nevenvestigingen Voorbeelden daarvan zijn een ruimte in een gemeentehuis, een brandweerkazerne of een wijkcentrum. Burgers kunnen daar terecht voor het doen van aangifte... soms in 3D-contact met een politiemedewerker op afstand... of voor een gesprek met bijvoorbeeld de wijkagent. De politie in Zandvoort heeft woensdagmiddag, eh, dat was dus al gauw gisteren... een hennepdrogerij opgerold. De drogerij was in een winkel aan de boulevard Barnaar. Tijdens de politieactie is één persoon aangehouden en de politie stelt een onderzoek in. Club Nautiek en Swing Session hebben de handen ineengeslagen... en organiseren als eerste in Nederland een oud en nieuw feest aan het strand. De organisatie verwacht zo rond de 350 bezoekers. Het feest begint om half negen en duurt tot twee uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.swingstation.nl en bij Club Nautiek, Primera Shops en VVV Zandvoort. De entreeprijs tot 24 december is 27,50 en daarna 35 euro. Toegang is inclusief hapjes en de toast op het nieuwe jaar. Houdt u er rekening mee dat morgen het gemeentehuis eerder dicht gaat dan anders. Het sluit namelijk om 12 uur. Dus als u nog iets moet doen, zorg dat u er voor 12 uur binnen bent. En dan hebben we natuurlijk weer een gezellige zaterdag in het verschiet. Want 20 december is er in het gezellige centrum van Zandvoort een sprookjeswandeling georganiseerd. En het is een hele leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan Zee en de regio. Van 3 tot 7 zullen ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Het is nog niet zeker of de levende kerststal komt. Dit in verband met de vogelgriep. De VVV kijkt op het laatste moment of de beesten vervoerd mogen worden. Dan is er in de protestantenkerk een doorlopend programma met muziek, voorlezen... en zal het poppentheater van Fritsie Duikelaar meerdere keren een leuke poppenkastvoorstelling geven. En op het Kerkplein zullen muzikale optredens door het eh, GZKE en het Il Cantatore Allegri plaatsvinden. En voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen is er een boekje te koop. Dit kost 4,50. Het boekje is vanaf vandaag te koop bij de Bruna en natuurlijk op de avond zelf bij de kassa. En ook op zaterdag, nou ook gezellig, organiseert de Recreade een kraampie. Nou, voor zover het regionale nieuws. ZFM, Westkust, weerbericht. Het weer. Gisteren was het bewolkt en viel er van tijd tot tijd regen en motregen. De temperatuur steeg gestaag naar 10 graden. Afgelopen nacht was het bewolkt en zacht met temperaturen rond de 10 graden. De temperatuur loopt vandaag verder op naar uiteindelijk 12 tot 13 graden. Normaal is het overigens eh, een week voor kerst een graad of 7. En dus we zitten nu vrij hoog. Vandaag is het eh, verder bewolkt en kan er soms wat lichte regen of motregen vallen... maar de hoeveelheden vallen mee. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig in de polder en naar hard aan zee... tot windkracht 5 tot 7. Vanavond is het droog, maar bewolkt. Komende nacht krijgen we te maken met de passage van een koufront... <clears throat> Daarbij gaat het buiig regenen en de west-zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard. Windkracht 5 tot 7. Morgen passeert er nog een koufront. Zie je, nou weet ik weer niet waar ik gebleven ben. Oh ja, en valt er in de ochtend wederom buiige regen. In de middag zien we ook af en toe de zon, maar ook dan is een bui mogelijk. En de stevige zuidwesten draait naar west tot noordwest en is vrij krachtig in de polder en hard aan zee. Tot zover het weerbericht. Dat was het weer. Look at the stars, walk past the trees spaced out. was Rondé. En dat nummer dat heette Run. Prachtige eh, nieuwe single. En vandaag is het zover hè. Ja, maar eh, voordat we het daarover gaan hebben... draaien we eerst even dit. Paul McCartney. Zijn nieuwe. Some hope for the future. Some wait for the call. Oh, hope for the future. say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. quedará is gekoppeld aan een, eh, aan een game, een computergame. Dat, eh, eh, die game die heet Destiny. En daar, schijnt dit dus als, of daar is dit als muziek aangekoppeld. Het is afgelopen maandag verschenen, dat nieuwe nummer van Paul McCartney dus. En het heet Hope for the Future. Prachtig liedje vind ik het weer. Maar goed. Ehm, dus even kijken. Ja, vandaag is het zover. Hè? Vanmiddag om, eh, ik geloof om zes uur, als ik het goed heb. Dan, eh, dan gaat het gebeuren in Haarlem. Men eh, verwacht maar liefst zo'n beetje zo'n 700.000 bezoekers. De komende zeven dagen in Haarlem. Natuurlijk hebben we het over het glazenhuis. Ja. Het Glazenhuis. Het staat op de Grote Markt. Uh, zo vlakbij daar, eh, bij het pand van, eh, van, van Brinkman. daar tegenover staat dan nog een grote bühne waar de live acts op zullen, zullen plaatsvinden. Het wordt dus een, een groot feest. Dat zeg ik al. En, ehm, je moet ook vooral goed uitkijken in Haarlem. Want het hele gebied is... Zeker voor verkeer is alles afgezet. En, en je, kunt je kunt er alleen lopend heen, denk ik. En, voor de en ja, men verwacht gewoon heel veel mensen. Er wordt gesproken over 700.000 man die men de komende dagen gaat verwachten in eh, onze mooie bloemenstad. Haarlem dus, Spaarnestad. Haarlem dus eh, de komende dagen in het centrum van de belangstelling dankzij eh, het Glazen Huis. En het Glazen Huis is natuurlijk een mooi initiatief. Daarmee wordt het Rode Kruis gesteund. En het motto dit jaar is Hands of Our Girls. En de actie is dus bestemd voor eh, geld te eh, geven... zodat het Rode Kruis kan zorgen dat vrouwen en meisjes... niet langer het slachtoffer worden van idioten... die, eh, die vrouwen en zo verkrachten en seksueel misbruiken... in de gebieden waar het dus mis is. oorlogen eh, opstand, eh, rebellen. Noem onderdrukking. Het, onderdrukking, noem het allemaal maar op. Nou, dus vanaf vanmiddag, ik weet nog niet precies, is het zes uur of is het acht uur vanavond dat ze beginnen? Ik heb geen idee. Nou, dat kijken we nog even precies naar. Maar in ieder geval... Ik ben een beetje bezig met een meisje hier in Zandvoort die hulp nodig heeft. Oké. Nou, mag, mag, ik daar wat van zeggen? Ja, straks even. Doen okay. we maar even zo. Hè? Want ik ga eerst... Is goed. Oh dat doen we zo eventjes. Ja, is goed. We gaan eerst even eh, eventjes eh, natuurlijk uh, de Glazen Huis. Het officiële nummer wat daarbij hoort. Zeg maar de hymne van het, van het Glazen Huis is een liedje van, van Jacqueline Govaars. En uh, ja, dus nog eens een restje Paul McCartney. Er nog wat specie geluiden achter en zo. Aha. Jacqueline Govaars. En het liedje dat heet Make More Sound. I remember when I was younger. I saw the pictures on TV. Of the children who were my age. Who had to live. Peace songs with the hope. anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I saw welcoming light and stopped to rest for the night. And that is when I saw her as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up neighbor asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your we were dancing closely. All of a sudden I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. For oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only a day away from your arms. do, I never, never, never. Gene Pitney. Gene Pitney was dat. 24 hours from Tulsa. Ja, we zitten volop in de acties. Hè. We zijn met Serious Quest bezig. We hebben natuurlijk vorige week fantastische 24 uur vinyl eh, gehad in, uh, in eh, Laurel and Hardy. Was echt geweldig. Fantastische opbrengst ook. Hè. Ruim 3400 euro opgehaald. Echt helemaal geweldig. Maar er zijn meer acties. En er is ook een actie aan de gang voor een prachtige hond. Die een dure operatie nodig heeft. die 3500 euro moet kosten. die hond moet een nieuwe heup hebben. En uh, Dolly weet er iets meer van. Dol, vertel eens. Ja, het gaat over een eh, prachtige Duitse herderdame. Ze heet Angel. Nou, hoe mooier kan je het hebben, hè? zo rond de kerst... om Angel te, te heten en hulp nodig te hebben. Ja. <laughs> nee, ze zit in het, eh, in het asiel en ze moet echt geopereerd worden. En daar is geen geld voor, dus er is een actie op touw gezet... om toch aan die 3.500 euro te komen. Dus er zijn al mensen op internet bezig om spulletjes te verkopen via internet voor een eh, schappelijk prijsje. En dat wordt meteen doorgestort op het rekeningnummer eh, voor Angel. Ik zal het rekeningnummer even doorgeven voor donaties als u dat wilt eh, storten. Het, uh, het IBAN-nummer is hoofdletters NL en dan 11 hoofdletters Rabo en dan de nummers 032 ten name van SBDK onder vermelding van Gift for Angel. Als u dit eh, nog even op uw gemak na wil lezen, dat kan. Want ik heb het, eh, dinsdag heb ik dit, deze oproep ook al op de Facebook-site van Zandvoort Lunch gezet. dus www.facebook.com slash Zandvoort Lunch. Daar vindt u ook al deze informatie. En eh, nou, ik denk dat deze dame ook wel verdient dat er acties komen voor haar... Ja, de dus, eh, teller staat inmiddels al op 1619 euro en 90 cent. Dat is een heel mooi bedrag. Ja, het is een jonge hond. Hè. Kijk eens, nou, een hond is van, van een jaar of twaalf. Zou je zeggen, dat heb geen zin meer. Nee, ze is pas anderhalf. Het is pas anderhalf. Dus dan, eh, dan is het een beetje zonde als dat niet kan. Ja, dat zou erg zijn. Ja. Dus mensen, allemaal even een klein centje. En uh, dan komen we er wel. Alvast bedankt. Namens Angel. Namens Angel. <laughs> ja toevallig heet Angela ook Angel op Facebook. Maar, Oh ja, dan mogen we wel oppassen dat het niet eh, op een andere rekening nee, komt. Daar stond het bij mij terecht. <laughs> Oh joh, wat zou jij een grote kalkoen kunnen kopen dan? Nee, doen we niet. <laughs> Nee. Maar goed, het is een goed, eh, goed doel, dames en heren. Die hond is eh, anderhalf jaar oud. En dat is gewoon de moeite waard. Ik zeg, dat het nou een oude hond was, dan zou je zeggen... nou ja, oké, dat is niet, is niet meer zo zinvol. Maar dit is nog een hond die, die, nou ja, gewoon normaal gesproken... toch nog een jaar of 12, 13 uh, door moet leven. En eh, dan mag je zo'n beest best wel eventjes een beetje leuk leven bezorgen. Ja, toch? Dus, eh, Zandhonden zonder elkaar. Kom op. Kom op. <laughs> Zo, hoeft je hoeft niet zoveel te storten. Wel, nee. Nee, als iedereen 5 euro stort, dan dan ben je, dan, er al. Zijn we er ruim? Ja.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 Back in the day. As long as I remember, the warmest time of year was the end. ZFM wenst...